nieuws van 1 uur. de Europese Unie maakt 400 miljoen euro extra vrij om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. Het meeste geld, 300 miljoen, wordt besteed aan de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië. Het is een van de besluiten die de Europese bewindslieden voor asielzaken in Luxemburg hebben genomen. In totaal wil de EU de aanpak van de migratieproblemen in de landen rondom Syrië steunen met ruim een miljard euro. Ook is besloten dat er een eensgezind Europees beleid moet komen voor migranten die geen verblijfsvergunning krijgen. De Balkanlanden, waaronder Macedonië en Servië, hebben toegezegd dat ze hun grenzen beter in de gaten gaan houden. De politie heeft een agent van de Nationale Recherche opgepakt... die op grote schaal geheime opsporingsinformatie zou hebben verkocht aan criminelen. Dat meldt NRC. Het zou een zeer ervaren agent zijn die toegang had tot de dossiers van alle grote landelijke rechercheonderzoeken. Hij zou de informatie hebben doorgespeeld aan drugsorganisaties en criminele motorbendes. De aanhouding was al tien dagen geleden, maar is bewust stilgehouden omdat de zaak gevoelig ligt, schrijft NRC. Binnen politie en justitie zou worden gesproken van het grootste schandaal sinds de IRT-affaire begin jaren 90. Justitie heeft de afgelopen 2,5 jaar 117 verdachte leden van motorclubs voor de rechter gebracht. Zes van hen zijn vrijgesproken. Dat staat in een brief van minister Van der Steur over de aanpak van criminele motorclubs. De meeste veroordeelden kregen een celstraf van een jaar of langer. Vooral voor geweld, drugshandel of witwaspraktijken. In 2012 besloot justitie motorclubs harder aan te pakken. De minister is tevreden over het resultaat. Het weer op de meeste plaatsen droog. De komende dag opnieuw veel bewolking. Af en toe nog wat regen en 15 graden.